overheid vooral bedrijven bevoordeelt ten koste van de gewone man. Het proces begon op Vief. Vorige week waren er al ruim 100.000 demonstranten en afgelopen avond groeide het dus uit tot een massaprotest. In Jeruzalem verzamelden zich tienduizenden mensen bij de ambtswoning van premier Netanyahu. Ze droegen spandoeken en borden met teksten als mensen gaan voor de winst en tijd voor revolutie. Premier Netanyahu heeft afgelopen week hervormingen aangekondigd. Ondanks de regen zijn 30.000 mensen naar Dance Valley gekomen. Dance Event in Sparenwoude is een uur geleden afgelopen, maar veel bezoekers gingen al eerder weg vanwege het slechte weer. Het terrein was door de regen veranderd in een modderpoel. Vanmiddag liet ook premier Rutte zich zien op Dance Valley en ging met een aantal bezoekers op de foto. Volgens de politie was de sfeer goed, er zijn een paar mensen aangehouden onder meer voor drugsbezit. Er was een Sparenwoude plek voor 60.000 bezoekers, maar een paar weken geleden viel de kaartverkoop zo tegen dat kopers het tweede kaartje gratis kregen.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 sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn These are my salad days Slowly being eaten away Just another play for today Oh G.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 so far I'll be your man 들게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 你总是。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

mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers, no mercy for the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 Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansmaat. Chans maar en au, au. Deze potje ken ik de hele nacht weer dan.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 space just on my own. I need a little time night I, I need a little room all alone. I need a little room for your big head, don't you? Don't you? You need good I got Sometimes I think, what the fuck? I got selling my soul to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 ik dan Jim uit Idols was. Ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds niet mezelf was, dat ik alles was wat jij was. En jij was dan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 so far away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 S&P verwacht niet dat de twee partijen het in de toekomst wel makkelijk eens worden over de noodzakelijke bezuinigingen om de torenhoge staatsschuld in te dammen. Amerika had decennia lang de hoogste kredietbeoordeling, maar is door Standard Poor's in één stap verlaagd. Twee andere grote kredietbeoordelaars besloten eerder de status van de Verenigde Staten juist niet te verlagen, maar ze houden de optie open dat dit alsnog gebeurt. In Londen is een protest tegen de politie volledig uit de hand gelopen. Zo'n 300 bewoners van de wijk Tottenham gooiden met benzinebommen en staken twee politieauto's.